Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen geen landelijke regels om drukte in de winkels tegen te gaan. Op meerdere plekken moesten winkels dit weekend eerder dicht... omdat de boel uitpeilde door Black Friday. Gisteravond zaten burgemeesters met minister Grapperhaus om tafel... om te praten over extra maatregelen. Maar die zijn voorlopig niet nodig. Wel komt de minister nog maar een keer met een waarschuwing. Mensen, vermijd drukte. Dus als je de komende weken, als je nog Sinterklaas inkopen doet of Kerst inkopen bij zo'n winkelgebied komt en je ziet dat het daar druk is, keer dan om en kies een ander uur waarop je ziet dat het rustiger is. Burgemeesters kunnen in hun eigen gemeente wel nog ingrijpen als ze vinden dat het te druk is in de winkelstraten. Vanaf vandaag moet je verplicht een mondkapje op in de supermarkt, winkels of op het station. doe je dat niet, dan kan je een boete krijgen van 95 euro. Deze winkelier is blij dat de regels nu helder zijn. Misschien dat het ons net wat meer zelfvertrouwen geeft van hé, hey, het is toch echt verplicht. Dus dan eh, is die discussie ook gewoon niet eh, mogelijk en misschien dat het wat soepeler gaat. Er zijn ook uitzonderingen. In kerken of moskeeën is een kapje niet verplicht. Kun je je voorstellen dat je thuis niet een avond kan Netflixen of Instagrammen? Wereldwijd heeft twee op de drie kinderen thuis geen internet, heeft UNICEF uitgezocht. Het is volgens de hulporganisatie een groot probleem... omdat door corona veel kinderen thuis les moeten krijgen. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft een nieuwe uitdaging bedacht om geld in te zamelen voor het goede doel. Dit keer gaat de Olympisch kampioen geen Elfstedentocht zwemmen, maar thuis een triathlon doen. Fietsen bevalt hem wel. Ik had nooit gedacht dat ik als zwemmer zo hard kon fietsen. Ja, en als we dus niet alleen maar via het zwemmen geld kunnen inzamelen... maar ook via andere sporten, dan is het natuurlijk hartstikke mooi. Begin januari begint hij aan de triathlon. Hij gaat 3,8 kilometer zwemmen in zijn tuin... 42 kilometer hardlopen op de loopband... en 180 kilometer fietsen op de home trainer. Hij is natuurlijk al aan het trainen. Ik denk dat ik uh, afgelopen maanden 200, 300 kilometer per week heb gefietst. En niet alleen maar hierop, maar ook gewoon fijn buiten. Eh, maar het is wel lekker. Vorig jaar haalde Van der Weijden met zijn zwem toch meer dan 6 miljoen euro op voor kankeronderzoek. Het weer, er trekken buien over het land. Soms kan daar wat hagel bij zitten. Vanmiddag wordt het droger en dan gaat het of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Baan en Hilversum Noord eh, staat een auto de verkeerde kant op.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 Ook, ik kreeg nooit cadeaus met, Snik met Snik kreeg ik ook niks. Nee, ik kreeg, ik heb van heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon, die hele Snikelaas. Die kan ik niet over vertellen. Mag die man niet. Met zijn schimmel. ik hou niet van die man, ik vind het een naar persoon. onsympathiek individu vind ik dat, Jelle is niet klaar. Schijnheilige. Ja, een nare man vind ik het, weet je dat? Ik hou niet van die man. Die knecht vind ik ook een zak. Ja, ik wel. Irritante jongen vind ik dat, weet je dat? Zit me nou al op te winden. Die knecht vind ik een irritant persoon. Stond er altijd te lachen? Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? De knecht was niet klaar, stond er altijd te lachen? Zijn knecht staat... Idioot. 6 december, hartstikke koud. Gaat hij op dagsten lachen? Vindt een raar stelletje, weet je dat? dom koppel vind ik het. Ja, een heel dom koppel vind ik het. U mag ze niet. Ik heb er weinig mensen in hekel, maar die twee kan ik niet uitstaan. Ik heb nooit wat van ze gehad. Ik, ik zette mijn schoen s'avonds. Ik was blij ze dus morgens nog stond. Stomme liedjes allemaal zingen. Heb je ook allemaal die stomme liedjes gezongen vroeger? Ja, ik kan me nog over ergeren, weet je dat? Hoor, wie klopt daar, kinderen? Geen hond. Bij mij werd niet geklopt, hoor. Heb je dat ook allemaal gezongen? Heb je ook gezongen van En strooit dan wat lekkers? in de een of andere hoek. Was dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gooit? Ik kan een beetje lopen zoeken wat spul ligt. Mag die man niet. Oneerlijke man is dat, weet je dat? Met die staf. Oneerlijk, er waren kinderen die kregen... die hadden cadeaus, dan liepen de treinen door de kamer. Nou, bij mij liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me aan. We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was er nog een treintje van niks geweest ook doe nou. Zag ik mag die lijn niet, allebei niet. Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos te zingen? Met die vieze, stinkende kolendambies. En opeens werd er op de deur gebomst. En dan kwam Sint-Niklaas binnen. Dan zie je hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigs had een sprei om. had een sprei om. En ik kende die sprei. Ik kende het, die was in de voorkamer. Die lag er op tafel. Je kon op zijn rug precies zien wat de asbak gestaan had. man. Kom uit Spanje, zit een gek. Ja. Met mij is Spreijon, kom hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dus zag ik meteen. Had de meid erop. En een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieterman Knecht, maar dat was helemaal geen Pieterman Knecht, was Tante Jo. Dat zag ik meteen, want die had een paar dingen...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 Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I'm. Let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like da da da da da. skirt, skirt on your body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. No, we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like da da da da da. van Sinterklaas. Eentje die kon plassen met een ingebouwde blaas. Liesje was uitzinnig en ze danste in het rond. Maar ze was wat onvoorzichtig en sprong bovenop de hond. De hond schrok zich de tering, hapte Liesje in de been... en pakte toen de pop af en verscheurde die meteen. Ja. Ja, Liesje schreeuwde moord en brand en papa greep de pook. En stapte op de hond af die angstig in een hoekje dook. Papa begon te hakken. En het bloed spoot in het rond. En toen zijn drift gekoeld was, zat het huis onder de hond. Liesje krijste, papa, wat heb je nou gedaan? En ze pakten hem de pook af en begon op hem in te slaan. Papa vluchtte het huis uit en zocht toevlucht in de drank. Moeder las een boek van Thea Beckman op de bank. Liesje ging zichzelf eens flink verwennen met de pook. En plots werd het hele avondje nog best gezellig ook. Mama deed er tanden uit, want papa kwam weer thuis. En Liesje stopte hele stukken brandhout in haar kruis. De hond werd bij elkaar geveegd, verorberd en vergeten. En iedereen werd rustig, want ze hadden goed gegeten. Toen werd er aan de deur geklopt en daar stond Sinterklaas. Papa liet hem binnen en vertelde het relaas. Sinterklaas begreep het, Liesje kreeg een nieuwe pop. En toen zei hij, ik moet weer gaan, ik moet de daken op. Nog even keek hij om en met een elegante zwaai verdween hij in de nacht.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 In Den Haag begint vandaag een rechtszaak tegen Shell. Een aantal maatschappelijke organisaties, waaronder Milieudefensie en 17.000 burgers... vinden dat het bedrijf te weinig doet om de uitstoot van CO2 tegen te gaan. En iedereen van 13 jaar en ouder moet vanaf vandaag een mondkapje dragen in de openbare ruimte. De verplichting geldt voor publieke binnenruimte. Het gaat dan onder meer om winkels en openbare delen van overheidsgebouwen, scholen en stations. Het weer, eerst buien, later droog en wat zon. Er staat flink wat wind en het wordt zo'n 7 tot 10 graden. Mijn oom Jan ging vroeger met een helikopter naar zijn werk. Niemand wou het geloven, behalve ik. Want ome Jan loog tegen iedereen, behalve tegen mij. Ik zei maar eens, waar is die helikopter dan, ome Jan? Hij zegt, nou, boven het logeerkamertje waar jij altijd logeert, bij mij en bij oma, daar staat hij op het dak, tussen die twee schoorstenen. Vanaf de straat kon je hem net niet zien. en lag ik s'morgens te slapen in het logeerkamertje... dan maalde mijn oma altijd koffie met zo'n ouderwetse handmolen tegen de muur aan. Hè? En dan werd ik wakker van dat geluid en dan hoorde ik... En dan dacht ik, jezus, ome Jan stijgt op. En dan maakte ik Kareltje wakker, die neef van mij, die daar ook vaak logeerde. En waarvan toen nog niemand wist van welke knaak die was betaald. en ik zeg, hoor je, ome Jan die gaat naar zijn werk, joh. Ik geloofde dat. Eh, ik geloofde alles. Ik heb dat altijd geloofd. kwam ome Jan wel eens thuis op zijn Berini M21. Dan dacht ik altijd, had zo'n oude Berini had hier. Dan dacht ik altijd, hé, hey, de helikopter zal wel stuk zijn. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Sinterklaas, daar heb ik in geloofd, jongen. Sinterklaas. Tot mijn dertiende heb ik in Sinterklaas geloofd. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel Atheneum. lange brieven schreef ik aan Sinterklaas. Hoe voorbeeldig ik me wel niet had gedragen... met een grote verlanglijst erbij. Met op nummer 1 een lassiehond. Punt. 2 niks. 3 niks. 4 niks. 5 ZOZ. Al achterop stond geen gelul, een lassiehond. Punt. En om mijn liefde voor dieren te bewijzen... zette ik elke avond naast mijn schoen een grote emmer water neer... en tien van zulke joekels van windtapenen. Voor het paard, schreef ik er voor de zekerheid bij. nou, en op een dag was ik weer eens bezig met een brief aan Sinterklaas. Hè, toen mijn moeder opeens tegen mij zei... Harry, kom eens naar de keuken, jongen. Ik heb je wat vervelends te vertellen. En ik baalde, jongen. Ik baalde. nog steeds, als ik iets vervelends te horen krijg... ga ik altijd in de tegenaanval, want ik wil het niet horen. Had ik toen ook al die karaktertrekken. Dus ik zei meteen, toen ik in die keuken stond... zei ik meteen wijzend op de pannen op het fornuis... Gadverdamme zeg, eten we vandaag alweer penenuien. ik zeg, waarom eten we eigenlijk voor Sinterklaas... elke dag eigenlijk penenuien? Nou, dan zegt mijn moeder, dat wou ik eigenlijk uitleggen, Harry. Ik zeg, hoe zit dat dan? Ze zegt, ja, Sinterklaas bestaat niet. Ik kon het niet geloven, zeg. Ik had 13 jaar in die vogel geloofd. En dat hij niet bestond, dat kon ik nou niet geloven. Ik zeg, ik heb hem verleden week nog gezien. Hij was hier met een mijter op en een staffenschimmel tussen zijn poten. Ik heb hem gezien. Dat was Sinterklaas niet, zei mijn moeder. Dat was ome Jan. Nou, ik was links, jongen. Ik ging schreeuwend die keuken uit. Ik kom huilend de voorkamer binnen. En ik zeg tegen mijn oudere broer Paul, die zal een boek te lezen. Ik zeg, Paul, Sinterklaas bestaat niet. En mijn broer die legt dat boek neer en die zegt... Hè, zijn we eigenlijk van die geile penenaaien af, and all Whoa. Follow me. Chicago and them. oh, yeah. oh, yeah. Don Juan and them. Yeah. Uh -huh. This is for y'all. i hit the door and go out and step the whole a champagne somewhere. And be sure that be sure somebody's gonna make love night until the day. Oh, one thing, one thing's for sure. I'm gonna put on my dancing shoes.